De luchtvaartmaatschappij en de FNV kunnen het niet eens worden over zaken als loonsverhoging en vakantiedagen. De Turkse politie heeft een inval gedaan in het kantoor van een wetenschappelijke organisatie in Istanbul. Daarbij zouden ook veel arrestaties zijn verricht. Sinds de mislukte staatsgreep maakt de Turkse politie jacht op Gulen-aanhangers in bijna elke sector van de samenleving. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Dubai is stilgelegd na een ongeluk met een passagiersvliegtuig. Het toestel van Emirates vloog na de landing in brand. Ook was er een explosie. De 300 mensen aan boord konden op tijd wegkomen. Over de oorzaak van de vliegtuigbrand in Dubai is nog niets bekend. In Burundi weigert de politiemacht toe te laten die de VN wil sturen. De regering zegt dat het daar niet om gevraagd heeft en dat het daarom een inbreuk is op de soevereiniteit. De Veiligheidsraad stemde vrijdag in met een voorstel van Frankrijk om ruim 200 politieagenten naar Burundi te sturen. Pakjes sigaretten liggen straks mogelijk blanco en zonder merknaam in de winkel. Het is een van de opties om roken minder aantrekkelijk te maken, zeggen volksgezondheid en economische zaken. Nu al zijn waarschuwende teksten verplicht en binnenkort komen er foto's bij met ziektes die het gevolg zijn van roken. De Tweede Kamer heeft gevraagd om nog meer maatregelen. De ANWB gaat in Amsterdam en Den Haag experimenteren met wegenwachters op de fiets. Achter hun e-bike zit een karretje met gereedschap. Volgens de ANWB zijn fietsende wegenwachters in de drukke binnenstad sneller bij een pechgeval dan hun collega's met de auto. Het weer, grijs en af en toe regen of motregen. In het noorden en noordwesten ook wat zon en het wordt 20 tot 22 graden. Morgen zon en wolken, soms nog een bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat 1 file op de A6, Ledenstad richting Muiden.